12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Tijdens de tramaanslag in Utrecht kwam vrijwel op hetzelfde moment... een melding binnen over een livestream op Facebook... waarin iemand zei dat hij op weg was naar een moskee. Dat bleek afkomstig te zijn van een verwarde man. In het AD zegt de politie dat dit misverstand er mede de oorzaak van was... dat de politie vrijwel meteen dacht aan een terreuractie met meerdere doelen. Een van de twee containers met gevaarlijke stoffen van het schip MSC Zoe is gelokaliseerd. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Kamer dat de container zich in Duitse wateren bevindt. Het gaat om een container met dibenzoïlperoxide. De container met batterijen is nog niet gevonden. Een door MSC ingehuurd bergingsbedrijf gaat nu een plan opstellen om de gelokaliseerde container op een veilige manier te bergen.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 Het was al bekend dat het bedrijf een overkapping over de productiehal laat bouwen. Een Chinese toerist is omgekomen in de Grand Canyon in de VS... tijdens het maken van een selfie. Volgens een woordvoerder van het Nationale Park... struikelde de man uit Hongkong, viel over de rand...